uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels. Zo moet de doorstroming in asielcentra weer op gang komen. Statushouders hebben recht op een woning, maar daarvan zijn er veel te weinig beschikbaar. Het COA kan hen in hotels onderbrengen zonder toestemming te hoeven vragen aan de gemeente. Voor asielzoekers zonder status moet dat wel. Bij een busongeluk in Duitsland zijn vannacht 20 mensen gewond geraakt. Het gebeurde iets ten oosten van Dortmund. De bus zat vol met studenten die terugkwamen van een reis naar Engeland. Raakte van de weg en kwam op zijn kant terecht. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Woensdagochtend vielen bij een busongeluk bij Leipzig vier doden. In het noordwesten van Syrië zijn ruim 30 mensen om het leven gekomen... bij een aanval die vermoedelijk door Israël is uitgevoerd. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens de oppositiegroep waren de aanvallen gericht op raketdepots... van de Libanese Hezbollah-beweging in de buurt van Aleppo. De VN kan de sancties tegen Noord-Korea niet langer controleren. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zijn veto uitgesproken... tegen de jaarlijkse verlenging van de controles. De sancties tegen Noord-Korea hebben onder meer betrekking op wapenhandel. De VS beschuldigt Rusland ervan Noord-Koreaanse wapens te gebruiken in Oekraïne. De Engelse voetbalclub Leicester City heeft de coach van het vrouwenteam ontslagen. Volgens Britse media omdat hij een relatie had met een van zijn speelsters. Een paar weken geleden werd de 45-jarige schot al geschorst. Eerder deze week zei de Engelse bondscoach Sarina Wiegman al dat ze relaties tussen trainers en speelsters ongepast en ongezond vindt. Het weer. Vanuit het zuiden trekt regen over het land. Later vanochtend en vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Met geregeld zon, maar in het westen ook kans op een bui. Er staat vrij veel wind en het wordt 13 tot 15 graden.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 Een liedje met een andere melodietje, en een ander berg een al die brand van het heelal. zachtjes horen. Jouw jubelen horen, het de lente brengen overal. Pietje, en het andere melodietje, en een ander erg een liedje, al die pracht van het heelal.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 Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels. Zo moet de doorstroming in asielcentra weer op gang komen. Statushouders hebben recht op een woning, maar daarvan zijn er veel te weinig beschikbaar. Iets ten oosten van Dortmund in Duitsland is vannacht een bus vol studenten van de weg geraakt en op zijn kant beland. Twintig mensen raakten gewond, niemand is in levensgevaar. In het noordwesten van Syrië zijn ruim 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval die vermoedelijk door Israël is uitgevoerd. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten was de aanval bij Aleppo gericht op de Libanese Hezbollah-beweging.